Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Somalische slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 stappen naar de rechter. Ze klagen Malaysia Airlines aan voor het vliegen boven een conflictgebied, meldt de Australische krant Herald Sun. Volgens de advocaat van de families was het duidelijk dat vliegen boven Oekraïne op dat moment erg gevaarlijk was. Hij baseert zich op het MH17-rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat in oktober werd gepresenteerd. In Chili zitten naar schatting 3 miljoen mensen zonder drinkwater door zware overstromingen. Vooral in de hoofdstad Santiago zijn de problemen groot. Het water is daar vervuild geraakt door de overstromingen. Er is in Santiago een run ontstaan op water in flessen. Tienduizenden huishoudens in Chili hebben door de slechte weersomstandigheden ook geen stroom meer. Een passagiersvliegtuig van British Airways is vanmiddag vermoedelijk door een drone geraakt. Dat gebeurde kort voordat het landde op het vliegveld van Heathrow bij Londen. Het vliegtuig had 132 passagiers aan boord. De politie onderzoekt nog of een klap bij de cockpit inderdaad een drone was. Het vliegtuig liep geen schade op en mocht na een inspectie weer vertrekken. In het dolfinarium in Brugge zijn vijf Nederlandse dierenactivisten gearresteerd. Samen met vier Spanjaarden waren ze in het water gesprongen... om te protesteren tegen de behandeling van dolfijnen in gevangenschap. De negen zaten vanmiddag in het publiek bij de dolfijnenshow... en droegen onder hun kleding een wetsuit. Toen de show een minuut of tien bezig was, trokken ze hun kleren uit en sprongen ze in het water. Ze beschuldigen het dolfinarium van dierenmishandeling. Het dolfinarium in Brugge noemt de kritiek onterecht. De hoofdverzorger zei tegen VTM Nieuws dat het dolfinarium aan alle wetten en regels voldoet. Het weer nog het blijft vannacht droog en landinwaarts koelt het af tot rond het vriespunt.